Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zeker 200 Amerikaanse bedrijven zijn slachtoffer geworden van een grote ransomware aanval. Bij zo'n aanval worden computersystemen door criminelen platgelegd... totdat het getroffen bedrijf losgeld betaalt. Volgens een beveiligingsbedrijf is de aanval waarschijnlijk het werk van een groep... die gelieerd is aan Rusland en die ook verantwoordelijk wordt gehouden... voor de aanval op een Braziliaanse vleesverwerker, twee maanden geleden. De ransomware wordt verspreid via het programma VSA. Dat wordt gebruikt voor beheer op afstand. Bedrijven die VSA gebruiken krijgen het advies om die software uit te schakelen. Slowakije heeft de meeste doses van het Sputnik-vaccin terugverkocht aan Rusland. In maart importeerde het land 200.000 doses, maar er bleek maar weinig belangstelling voor het vaccin dat niet door de EU is goedgekeurd. Slowakije heeft nu 160.000 doses aan Rusland terugverkocht voor de aankoopprijs. In Zuid-Afrika zijn de afgelopen dag 24.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, het hoogste aantal ooit. De ziekenhuizen worden overspoeld. Er zijn nauwelijks meer bedden te vinden voor ernstig zieke patiënten. Vooral in Johannesburg is de nood hoog. Van de Zuid-Afrikaanse bevolking is maar 5% gevaccineerd. In Brussel is het kort na de uitschakeling van België op het EK voetbal onrustig geweest. Kort na de 2-1-nederlaag tegen Italië viel een groep jongeren iemand aan die met een Italiaanse vlag rondliep. Agenten besloten om in te grijpen, waarna de groep zich tegen de politie keerde. Jongeren gooiden met flessen en rookbommen. De politie reageerde met traangas en een waterkanon. Na anderhalf uur was het weer rustig in Brussel. Er is één arrestatie verricht. Het weer. Het is droog, minima rond 10 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan.